uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil dat er zo snel mogelijk opheldering komt... over de mogelijke vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny. Dat zei ze op een gezamenlijke persconferentie met de Franse president Macron. Navalny ligt nog steeds in coma aan een ziekenhuis in Omsk... nadat hij in het vliegtuig naar Moskou onwel was geworden. Volgens een woordvoerder was er gif in zijn thee gedaan. Navalny werd een jaar geleden, toen hij in de gevangenis zat, waarschijnlijk ook al vergiftigd. Brabantse ziekenhuizen krijgen er bijna 100 intensive care bedden bij, meldt Omroep Brabant. Daarmee moet de provincie beter bestand zijn tegen een eventuele tweede coronagolf. De bedden komen in alle ziekenhuizen in Brabant. Ook is er extra beademingsapparatuur besteld. Volgens de ziekenhuizen is er nog wel een tekort aan IC-verpleegkundigen. In de Schilderswijk in Den Haag is geprotesteerd tegen de rellen die daar de vorige week uitbraken. Naar schatting 50 mensen liepen mee. De Schilderswijk kwam dagen achtereen negatief in het nieuws. Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat de Schilderswijk veel meer is dan wat de mensen op televisie zien, al dus een van de deelnemers. De chef van de luchtvaartpolitie in België is opgestapt... na de ophef over videobeelden van hardhandig politieoptreden... op de luchthaven van Charleroi. Het incident gebeurde in 2018. De beelden zijn nu pas naar buiten gekomen. De man raakte in coma en overleed enkele dagen later. De Sloaak werd destijds aangehouden omdat hij bij het boorden weigerde zijn ticket te tonen. Hoewel het incident dateert van twee jaar geleden... is het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Sloaak nooit afgerond. En dan het weer. Vanavond kan lokaal een forse onweersbui ontstaan. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen in het oosten van het land buien, soms met onweer. In het westen is het zonnig. De zon is later in het hele land te zien.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 En heel veel muziek, ik zei het net al, dus gaan we heel snel verder met bluegrass van Ronnie Bowman. En dit is Matterhorn. We started out from Burn one sunny August morn. There was just the four of us against the Matterhorn. There was Albert the Australian, John the Irishman, me and Bill from Britain, Mad Dogs in the Sun. lost John and our rations fell below. Al and Bill are lying beneath an avalanche of snow. Now here I am all alone and I know I cannot stop. But there's two more yards in front of me before I reach the top. vanuit het op de Matterhorn het een stukje koeler is... als de afgelopen week hier in Nederland is geweest. Wat was het warm, zegt jongen, jongen, jonge. Twee druppeltjes heeft het gekost om de playlist bij elkaar te halen. Maar het is allemaal weer gelukt, jawel. En ook onze digitale brievenbus, die is er ook weer bij. En daar gaan we nu naartoe en daarvoor gaan we naar Amerika. Uit St. Antonio, Texas komt deze countryzanger. In 2017 kwam zijn debuutalbum uit... en dit is de titelsong van zijn nieuwste album. Clay Hollis en Here I Go Again. just want to say hi, go to our Facebook page, Nashville Radio Show. 79 alweer. Lou Harris en C'est oftewel You Never Can Tell. Eigenlijk een rock'n'roll nummer van Chuck Berry die het in 1964 uitbracht. Van dit nummer zijn diverse covers, onder andere van een John Prine, Bruce Springsteen en Bob Seger. En ook dus deze versie van Lou Harris ehm, een nieuwe single hebben wij. Ja, Randy Travis heeft weer nieuwe muziek gemaakt. Maar ben ik weer blij dat die man weer nieuwe muziek maakt. Dit is Fool's Love Affair. it's through. I don't even have to answer. I know it's you. Yes, I'll meet you. van Randy Travis en die heet Fool's Love Affair. Ik ben regelmatig op internet aan het struinen om wat leuke muziek... wat muziek wat normaal gesproken niet zo snel op de playlist zou komen... voor jullie uit te zoeken. Ik stuitte op de, de, de Facebookpagina van de Nashville Entertainment Weekly Records. En daar heb ik een nummer gevonden van Adrienne Haupt. Ze is 22 jaar en komt uit Paris, Illinois. Ze heeft op dit moment een nieuwe single uit... maar dit is nog een oud uit 2018. Goodbye Song. You and me, baby, though we had a shot, we were always on... Never I thought we had something like never before. But now that we're single, boy, you'll see, gonna be less about you and more about me. I'm not wasting any more time on you. Sometimes I listen to the rain. feels, cause I did too. But you're just another memory. Adrienne Haupt en de Goodbye Song. Maar eh, nee hoor, wij blijven nog een tijdje bij je. We zijn nog lang niet weg. Want nu eerst tijd voor Nashville Legends. En Joop, waar ga je het over hebben? We hebben het in deze Nashville Legends over Travis Tritt... die al in zijn vroege jaren geïnspireerd werd door de countrymuziek. Hij leerde zichzelf gitaar spelen en schreef zijn eerste song toen hij 14 jaar was. Zijn ouders waren erg tegen een muziekcarrière... dus na het behalen van zijn diploma's nam hij eerst diverse dagelijkse baantjes aan. En bij een fabriek fabrikant van airco's klom die zelfs op tot opzichter. Lord, I love Well, sing on them old time country songs. In 1982 nam hij ontslag van zijn vaste baan en ging zich concentreren op zijn muziek, optredens in clubs en danszalen. Een paar jaar later verscheen hij in de thuisstudio van manager Danny Davenport, die werkte toen voor Wagner Bros Records, om een demoband met zelfgeschreven songs in te spelen. Davenport was onder de indruk van de kwaliteit van de songs en nadat hij zich had overtuigd van de live kwaliteiten van Trit bij optredens, besloot hij om Travis te gaan ondersteunen. Binnen twee jaar werd het demoalbum ontworpen en en uiteindelijk leidde dat tot een contract bij Warner Bros. Toen zijn eerste album een feit was, kreeg hij ondersteuning van Ken Cragen, de manager van onder andere Kenny Rogers. Zijn eerste single, Country Club, verscheen in 1989 en haalde de top 10 van de countrylijsten. I'm a member of the country club. Country music is what I I drive an old I do my drinking from a album was erg succesvol en bereikte binnen een jaar de platina-status. De single Help Me Hold On van dit album werd Trits eerste nummer 1 hit. Help me Samengeling van honky tonk en southern rock bleek erg succesvol... want ook het tweede album It's All About To Change... werd na enkele maanden onderscheiden met platina. De single Anymore haalde de toppositie van de countrylijsten. And I'm I don't love you 1991 kreeg Travis de CMA Horizon Award en een jaar later werd hij samen met Marty Stewart onderscheiden met een Grammy Award en een CMA Award voor Vocal Event of the Year voor hun duet The Whiskey Ain't Working. In 2000 wisselde Travis van Wagner Bros naar Sony Records... en hij kon daar met de single Best of Mine Intentions... zijn vijfde nummer 1 hit noteren. Never could build you a castle Even though you're the queen of my heart But I've had the best of intentions from the start succes bleef en bijna elk album werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht en werden onderscheiden met platina. Talrijke singles komen de top 10 binnen en in 1998 had hij ook nog een gastoptreden in de film Blues Brothers 2000. Voor ons hele nummer van deze Nashville Legend nemen wij zijn eerste single. Dit is Country Club. Veel plezier met Astrid en tot de volgende week. Nashville Legends. I took a double take out on the interstate when I saw her making does it mean? So I followed her down to Clubhouse Drive, past the pool and the 18th green. And in the parking lot, I said, it's mighty hot. Maybe I could buy you a beer. She said, I'm glad you asked, but I'll have to pass, cause only members are allowed in here. I said, I'm a member of the country club what I love. I drive an old Ford pickup truck.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 Dit is So Long, So Long. your chance, set me single van Darlinghurst. En die heet So Long, So Long. Heel lekker nummer. Ik ken hun eerste nummer nog. Sorry Won't Get You Back. En dat was al zo'n heel heerlijk nummertje. En dit is, ze eh, ja, lekker opvolger. De maand het is George Strait. Daar is het nu tijd voor geworden. Ehm, het nummer wat we zo voor je gaan draaien is niet origineel van George, maar eh, van Mo Bandy. Want die zette het in 1977 op de plaat. Keith Whitley nam het in 1984 op. Net zoals George Strait. En hij scoorde er een dikke nummer 1 hit mee. Das for it Worth, Ever Cross Your Mind. Dit is de Nashville Maandartiest. Call Fort Worth beer. Just ain't no good for jealous. I've tried it night after night. You're in someone else's arms. cross your mind. Darling, while you're busy burning bridges, burn one for me. You get time. is George Strait. En in het tweede uur hoor je uiteraard ook weer een nummer van hem voorbij komen. Maar nu gaan we wat Amerikanen voor je draaien. Ze heet Margot Price en dit is Letting Me Down. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. done En we gaan naar een verzoekje toe via ons uh, telefoonnummer 75 kregen we een WhatsAppje van SME. En ze wilde graag een nummer horen van Angie Flair en die was speciaal voor Inge. Dit is Raise That Class. Deze is voor jou. En daarvoor gaan we naar 1990 met het debuutalbum van Alan Jackson. En dat eh, album heet Here in the Real World. Een album dat vijf nummer één hits opbracht. En in het tweede uur hoor je daar eentje van. Maar er staan nog zoveel mooie nummers op het album... dat ik er toch een paar andere voor je heb uitgekozen. Je gaat achter elkaar luisteren naar Short Sweet Ride en dan naar Home. Dit is het Nashville Spotlight Album. I can see it coming from a mile away. A heartache looking for a place to stay. But I couldn't resist her and I couldn't be cool. Lord, can a woman make a man a fool? It's an age-old story, but it still holds true. There ain't no end to what a man won't do. He'll love some woman till he goes insane. It's a short, sweet ride on a runaway train. I was drunk and crazy from her sweet perfume, but I knew stone sober I was being. like a cheap cologne. She took all she wanted, then she was gone. Well, it's an age-old story, but it still holds true. There ain't no end to what a man won't do. He'll love some woman till he goes insane. quicker than a switchblade knife. It's an age-old story, but it still holds true. There ain't no end to what a man won't do. He'll love some woman till he goes insane. It's a short, sweet ride on a runaway train. It's an age-old story, but it still holds true. A short, sweeter ride on a runaway train. A short, sweeter ride on a runaway train. Dit is het Nashville Spotlight Album. In a small town down in Georgia, over 40 years ago, her maiden name was Music. till she met that Jackson boy. They married young like folks did then, not a penny to their name. But they believed the one you vowed to love should always stay the same. And on the land his daddy gave him, a foundation underway for love to last forever or until their dying days built a bond that's strong enough to stand the test of time and a place for us to turn to when our lives were in a bind. And they made their house from a tool shed granddaddy rolled there'll never be another place in this world I'll call home. My mama raised five children, four girls, and there was me. She found her strength, faith in God, and a love of family. She never had a social life was all she knew Except the time she took a job To pay a bill or two My daddy skinned his knuckles On the cars that he repaired He never earned much money But he gave us all he had He never made the front page But he did the best he could Folks drove their cars for miles around, let him look underneath the hood. And they made their house from a tool shed granddaddy rolled down on two logs. And they built walls all around it, and they made that house a home. And they taught us about good living, they taught us right and wrong. Lord, there'll never be another call home. There'll never be another place in this world that I'll call Dat waren de eerste twee nummers van het Spotlight-album. En in het tweede uur hoor je uiteraard ook nog twee nummers van dat album. Maar nu gaan we naar 1955 voor een echte country-klassieker. Kitty Wells en Red Foley en Make Believe. Till we can make it come true. Nashville Radio Show. Robbing the vault of more golden classics. Nashville Radio Show. On the verge of a breakdown, back in her hometown, never thought she'd settle down in a place like this.